Wat er straks gebeurt met de tanker met 1 miljoen vaten stookolie aan boord is niet duidelijk. Iran en Saoedi-Arabië zijn aardsvijanden. Ze willen allebei hun macht in het Midden-Oosten uitbreiden... en spelen een actieve rol in oorlogen in de regio, zoals in Jemen en Syrië. De minister van Justitie van Cyprus heeft ontslag genomen... en neemt de verantwoordelijkheid voor fouten die de politie heeft gemaakt... in de grote seriemoordenzaak in het land. De zaak kwam afgelopen vrijdag aan het licht. Cypriotische media melden toen dat een legerofficier de moord op vijf vrouwen en twee meisjes heeft bekend. De vrouwen waren naar Cyprus gekomen om te werken. Vier slachtoffers kwamen uit de Filipijnen, twee uit Roemenië en één uit Nepal of India. De Duitse busmaatschappij Flixbus neemt Eurolines over. Beide, beide bedrijven verzorgen lange afstandsbusvervoer in veel Europese landen. Hoeveel Flixbus voor Eurolines betaalt is niet bekendgemaakt. Flixbus bestaat pas zes jaar, maar is in die korte tijd al veel groter geworden dan Eurolines. Flixbus vervoerde vorig jaar 45 miljoen buspassagiers, veel meer dan de 2,5 miljoen van Eurolines. Al bijna vier jaar rijden er ook bussen van Flixbus tussen Nederlandse steden. De politie in Den Haag heeft vijf jonge mannen opgepakt... die gisteravond betrokken waren bij een vechtpartij in een zwembad. Een badmeester raakte daarbij gewond. De ruzie ontstond nadat hij een van de jongeren had aangesproken op zijn gedrag. De gemeente zegt dat ouders met kinderen getuigen waren van de vechtpartij... en noemt het onacceptabel wat er is gebeurd. Het weer op veel plaatsen regent het. Lokaal kan er veel regen vallen en is onweer mogelijk. Het is 12 tot lokaal 16 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wisselen bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de N208 van Sassenheim naar Haarlem bij de Keukenhof.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Elkaar voor laten gaan in het verkeer in 10 jaar tijd met 26% afgenomen.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 You know a melody can move me. When I'm feeling blue, the guitar's coming through to soothe me. Thanks for the joy that you've given me. I want you to know I believe in your song. rhyme and rhyme and harmony. You've helped me along, making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away.